Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Nederlandse dopingautoriteit wil opheldering van NOC-NSF... over medische gegevens van Olympische sporters die de sportkoepel bijhoudt. Zes jaar geleden voerde NOC-NSF een gezondheidsonderzoek in... om de medische begeleiding van de Olympische ploeg te verbeteren. Daarbij werden ook bloedtesten gedaan... waarin bepaalde waarden zijn onderzocht die ook gebruikt kunnen worden... voor het opsporen van doping. De dopingautoriteit wist van niks, maar wilde gegevens graag hebben. Volgens een arts van NOC-NSF zijn er nooit verdachte waarden gevonden. Hij wilde gegevens niet delen vanwege het medisch beroepsgeheim. Vier gestolen doeken uit het Westfries Museum zijn teruggevonden in Oekraïne. Volgens de directeur van het museum in Hoorn heeft de Oekraïense veiligheidsdienst de doeken opgespoord. Waar dat gebeurde en wie de doeken in handen had is nog niet duidelijk. De vier teruggevonden werken zijn volgens de directeur de belangrijkste doeken van de geroofde collectie schilderijen. In 2005 werden in totaal 24 doeken gestolen uit het Westfries Museum. Vorig jaar werd duidelijk dat de roofkunst in Oekraïne terecht was gekomen. Het trein- en busvervoer in Limburg wordt vanaf december verzorgd door Arriva. Na een slepende strijd heeft concurrent Veolia zich daarbij neergelegd. Vorig jaar leek Abellio de aanbesteding te gaan winnen, maar toen er gesjoemel aan het licht kwam, won Arriva. Volgens Veolia was dat niet eerlijk gegaan, waarna het bedrijf beroep aantekende. Maar na overleg zijn de partijen er nu uitgekomen en gaat Arriva het openbaar vervoer in Limburg verzorgen. De Joint Strike Fighter komt voor het eerst naar Nederland. Eind mei zijn er geluidstesten met het gevechtsvliegtuig in Leeuwarden en Volkel. Het gaat om een toestel waar Nederlandse piloten mee trainen in Californië. Nederland heeft zelf 37 JSF's besteld die op termijn de F-16 moeten vervangen. Het weer nog bewolkt met af en toe zon. Vanavond trekken de buien weg en vannacht gaat het vanuit het zuiden weer licht regenen. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op een enkele onweersbui. In de middag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op veel plaatsen in de Randstad is de avondspits al voorbij. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A1 Amsterdam-Amersfoort nog langzaam rijden bij de afrit Soest... en richting Amsterdam tussen Gooimeer en Knopen Diemen nog langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Hooggraven nog een kwartier vertraging.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 Ja, de evenementen zijn iets uitgelopen, maar dat maakt niet uit. Je krijgt ze alsnog van me. De evenementen in Zandvoort voor de jeugd. Van 15 tot en met 17 uh, eh, april Vintage at Zandvoort. Alweer de vierde editie wat dit jaar plaatsvindt op parkeerterrein Zuid. Wat volstaat met Volkswagens. Kijk voor meer info op www.vintage.zandvoort.nl Dan aankomende zaterdag 16 april is de stormloper op het circuit van Zandvoort. De stormloop begint rond 11 uur. Kijk voor meer info en ook voor de obstakels op www.stormloop.nl Oh, daar ging mijn muziek zonder gaan.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 Op nummer 3 staat Triple 9 voor 16 jaar en ouder. En dan gaan we naar nummer 2. Op 2 staat Batman vs. Superman Down of Justice voor 12 jaar en ouder. Wat zal er dan op nummer 1 staan? Deze week op nummer 1 staat... De Huntsman Winters War voor 12 jaar en ouder. Wij gaan verder met de muziek. Ik ben er nog tot en met 8 uur. Dit is 100 Miles van Jel. Oh, Jol, samen met Gabriella Richardson.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 quando parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai dovi. si fa l'amore sotto la luna come da cave di ai lovi come da tocca vedi chi ti va bene se tu la parla miezza americano quando si fa l'amore sotto la luna come da cave di ai lovi Papa l'americano swing.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 Die week daarna ben ik er wel gewoon. Dus ik zeg dan eh, tot eh, over, eh, nou ja, wat is het? Oh ja, twee weken dan. Dus ik zeg over twee weken, dan ben ik weer met CFM Jong Zandvoort. Is Make My Love Go. To the left, said her name was Delilah, and I'm like, you should come my way. Yeah. up a sweat. See, we can do it any type of way that you want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong.